Kees met het NOS-journaal. Het Egyptische parlement is onwettig en moet worden ontbonden. Ook moeten er nieuwe verkiezingen komen. Dat heeft de voorzitter van het Constitutionele Hof in Egypte gezegd. Dat bepaalde vandaag dat een derde van de parlementsleden onrechtmatig is gekozen. En daarmee is het parlement als geheel ook onrechtmatig, vindt de voorzitter van het Hof. Het Hof bepaalde ook dat Ahmed Shafiq gewoon mag meedoen bij de presidentsverkiezingen dit weekend. Shafiq is omstreden vanwege zijn rol in het regime van de verdreven president Mubarak. De partijen die het vijfpartijenakkoord hebben gesloten reageren blij op de conclusies van het CPB. Volgens het planbureau voldoen de plannen uit het akkoord aan de 3%-norm. Het CPB denkt dat het tekort volgend jaar op 2,9% komt. Volgens VVD-fractievoorzitter Blok laat het plan duidelijk zien dat je op korte termijn pijn voelt van de maatregelen, maar dat op langere termijn koopkracht en werkgelegenheid verbeteren. PvdA-voorman Samson, die niet bij het vijfpartijenakkoord betrokken was, vindt dat het CPB aantoont dat de economie er niet best voor staat en dat dat wordt verergerd door het akkoord. De roman Het Diner van Herman Koch wordt verfilmd. Twee productiemaatschappijen hebben de filmrechten van de bestseller gekocht. Het diner gaat over twee stellen die samen uit eten gaan in een chic restaurant. Ze praten over ditjes en datjes en over het eten, maar vermijden een beladen onderwerp, hun kinderen. Later blijkt dat de kinderen iets op hun geweten hebben. Het boek van Koch werd meer dan een half miljoen keer verkocht. De verfilming van het diner wordt eind 2013 in de bioscoop verwacht. De oudste vrouw van Nederland, Anna Goorman-Dommerholt, is overleden. Ze was 109 jaar. De laatste jaren woonde ze in een verzorgingstehuis in Gorsel in Gelderland. Voor zover bekend is de oudste vrouw van Nederland nu Egbertje Leutscher de Vries uit Havelte. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken, temperaturen tot 20 graden, morgen geregeld buien. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan minder files dan gebruikelijk, in totaal nu 90 kilometer. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Die files staan op de A4, Vlaardingen richting Hoogvliet voor het knooppunt Benelux 4 kilometer. Heeft te maken met een lange file op de N15A15 Maasvlakte richting Rotterdam. Tussen Avid Brielen en knooppunt Vaanplein staat 18 kilometer. Bij het knooppunt Vaanplein is de rechte reis ook dicht. Daar staat een vrachtwagen met een probleem aan een band. Op de A10 de ring Amsterdam richting Zaanstad voor de Koentunnel 5 kilometer. A13 Den Haag Rotterdam tussen Delft-Zuid en knooppunt Kleinpolderplein 4. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen de knopende de Ketelplein en Terbrechtseplein 7 kilometer. En op de A27 Utrecht richting Almere tussen knopende de Rijnsweert en Beeldhoven 5 kilometer.